uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Orkan is er inmiddels eentje van de zwaarste categorie... met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Irma is op weg naar het eiland Antigua. Vanmiddag Nederlandse tijd is Sint Maarten aan de buurt dat waarschijnlijk de volle laag krijgt. Inwoners van het eiland wijken uit naar schuilplaatsen. Ook elders in het Caribisch gebied worden maatregelen genomen. Zo worden op de Bahamas mensen geëvacueerd. Ook de Amerikaanse staat Florida neemt voorzorgsmaatregelen. Leraren in het basisonderwijs gaan op 5 oktober opnieuw staken. Ze eisen extra geld van de politieke partijen die in Den Haag praten over een nieuw kabinet. De leerkrachten legden in juni ook al het werk neer. Dat was toen een uur. De staking van volgende maand duurt een hele dag. De leraren eisen dat de salarisachterstand op hun collega's in het voortgezet onderwijs kleiner wordt. Ook moet de werkdruk omlaag. De NS begint vandaag een proef met spoorboekloos rijden. Tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam rijden zes intercities per uur in plaats van vier. De proef wordt de komende 14 woensdagen gehouden. Uiteindelijk wil de NS op alle drukke trajecten meer intercities en sprinters inzetten. De bedoeling is dat die over ruim tien jaar volgens hetzelfde idee gaan rijden als metro's, dus zonder spoorboekje. De Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal een record aantal passagiers over de vloer gehad. Het waren er ruim 20 miljoen, 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS was het daarmee bijna net zo druk als in het derde kwartaal van 2016. Vanwege de zomermaanden is dat de drukste periode op luchthavens. Het weer eerst nog buien, maar in de loop van de ochtend wordt het droog en er is ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 18 graden en er waait een stevige westelijke wind.